kleine herdersjongen, waarom zing je niet? Zeg me toch eens waarom jij je dan verliet. Lokten je de lichten van de stad zo aan? Ben je daarom uit je dorp gegaan? O, kleine herdersjongen, jij hebt voor mij gezongen. En je liedje bracht mij in gedachten, naar de bergen met de wonderen nachten het is alsof mijn oren zilveren vlokjes horen, die al jubelend door een dal en te brengen overal. Het liedje, met het is wondere melodietje, uit het land der bergen liedje, al die pracht van het heelal. kleine herdersjongen. Jij hebt voor mij gezongen en je liedje bracht mij in gedachten naar de bergen met het wondere nachten. Oh, het is zelfs nog mijn oren, dat zilveren klopje voeren, die al jubelen door het tal de lente brengen overal. Het liedje met het wondere melodietje uit het land der bergen, al die pracht van het heelal.